jongen zat enorm. We gaan naar Benidorm, lekker een paar weken met vakantie. Met een jumbojet, wat een reuze pret. Jongens, jongens, wat een buitenkantie. Lekker liggen zonnen onder de bomen op het strand. Maar smeer je goed met olie in, zodat je niet verbrandt. Jongens, wat enorm, we gaan naar Benidorm. Lekker een paar weken met vakantie. Nederlandse Zee. Daar gaan we met vakantie heen, dat is een goed idee. De zon die schijnt er altijd, het hotel is reuze fijn. Ik hoor de kastanjetten en ik proef de Spaanse wijn. We gaan voor de tiende keer en volgend jaar dan gaan we weer. Hoi, jongens, wat enorm, we gaan naar Benidorm. Lekker een paar weken met vakantie, met de jumbojet. jongens, wat een buitenkantie. Lekker liggen zonnen onder de palmen op het strand. Maar smeer je goed met olie in, zodat je niet verbrandt. Jongens, wat een om, we gaan naar Benidorm. Lekker een paar weken met vakantie. Jongens, wat een om, we gaan naar Benidorm. Lekker een paar weken met vakantie. Met een jumbojet, wat een reuze pret. Jongens, jongens, wat een buitenkantie. Lekker liggen zonder onder de bomen op het strand. Maar smeer je goed met olie in, zodat je niet verbrandt. Jongens, wat enorm, we gaan ermee niet door. Lekker een paar weken met